Getuigen zeggen dat er grote rookwolken uit het pand komen. Er zijn geen berichten dat het vliegverkeer last heeft van de brand. De tweede man van de Voedsel- en Warenautoriteit raadt mensen aan om terughoudend te zijn met het eten van eieren. Als iemand zegt dat hij tot zondag zonder ei kan, zou ik dat aanraden, zei hij in Nieuwsuur. In het weekend zijn waarschijnlijk de uitslagen bekend van alle verdachte bedrijven in de fipronilzaak. Nu is van ongeveer 80 bedrijven nog niet duidelijk of de eieren besmet zijn met dit antiluizenmiddel. De Verenigde Staten voeren de druk op president Maduro van Venezuela verder op. President Trump zegt dat Maduro persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de gezondheid en veiligheid van twee oppositieleiders die gisteren werden opgepakt. Zij zijn volgens Trump politieke gevangenen die illegaal worden vastgehouden door het regime. De VS kondigde eerder deze week al sancties aan tegen Maduro. Apple heeft in het derde kwartaal meer winst gemaakt dan vorig jaar. Er werden 41 miljoen iPhones verkocht, meer dan analisten hadden verwacht. Opvallend is dat de omzet in China juist terugliep. Apple heeft daar veel last van concurrentie van goedkopere Chinese merken. Ongedierte als wespen, slakken en fruitvliegjes moeten veel milieuvriendelijker worden bestreden, vindt Milieu Centraal. Een op de vijf huishoudens in Nederland grijpt naar chemische middelen om de beestjes te bestrijden. Volgens een onderzoek van de milieuorganisatie werd er vorig jaar 10 tot 20 miljoen euro aan uitgegeven. Maar Milieu Centraal zegt dat het gif helemaal niet nodig is en begint daarom met een voorlichtingscampagne. Het weer, vandaag wolkenvelden, maar ook zonnige periode.